Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Oekraïne wil komende dag zes nieuwe vluchtroutes openen, zegt president Zelensky. Deze humanitaire corridors zijn bedoeld voor inwoners van de havenstad Mariupol en Izium in het oosten van het land. Beide steden zijn zwaar gebombardeerd. zoals er afgelopen dag een bombardement op een kinderziekenhuis in Mariupol. Verder zei Zelensky dat er vandaag zo'n 35.000 Oekraïners zijn geëvacueerd uit Sumy, Enerhodar en steden in de buurt van Kiev. De VN heeft de Russische aanval op het kinderziekenhuis in Mariupol scherp veroordeeld. Artsen en ziekenhuizen mogen nooit, maar dan ook nooit, een doelwit zijn... zegt een woordvoerder van de Verenigde Naties. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gevraagd om een no-fly-zone boven zijn land. De Britse premier Johnson heeft ook met afgrijzen gereageerd op de aanval. De Britse regering wil nu geavanceerd luchtafweergeschut naar Oekraïne sturen. Het gaat om Starstreak-raketten die met een extreem hoge snelheid doelen in de lucht kunnen raken. Zuid-Korea krijgt een nieuwe president. Het wordt het conservatieve oppositielid Yoon Suk-yeol. Hij won van de tegenkandidaat van de regeringspartij... en hij wordt de opvolger van president Moon Jae-in. Verwacht wordt dat Yoon meer wil samenwerken met de Verenigde Staten... en zich streng zal opstellen tegenover buurland Noord-Korea. Novak Djokovic doet niet mee met enkele Amerikaanse tennistoernooien... omdat hij niet is gevaccineerd tegen corona en daarom het land niet inkomt. Hij trekt zich terug van deelname aan de Masters-toernooien in Miami en Indian Wells. De Servier hield er al rekening mee. Eerder mocht hij ook al niet meedoen aan de Australian Open... omdat hij niet is gevaccineerd. Het weer, vannacht is het helder.